Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mitt Romney heeft zijn eerste verkiezingspotje tegen de Amerikaanse president Obama gepresenteerd. In ruim een halve minuut legt hij uit wat hij anders zou doen dan de democraat. Zoals belastingvoordeel voor ondernemers en het terugdraaien van Obama's hervormingen in de gezondheidszorg. Het spotje wordt uitgezonden in vier staten waar Romney en Obama allebei kans hebben om te winnen. Kosten 1,2 miljoen dollar. Deze maand staakte Ron Paul, de laatste tegenstander van Romney bij de republikeinse voorverkiezingen, zijn campagne. Daardoor kon Romney nu echt beginnen aan de algemene kiesstrijd tegen Obama. Sibrand van Haarsma-Buma is de nieuwe lijsttrekker van het CDA. Hij kreeg meer dan 50% van de stemmen. De leden van de partij konden tot 12 uur hun voorkeur uitspreken voor een van de zes kandidaatlijsttrekkers. In de peilingen leek het te gaan om een nek-aan-nek race tussen Van Haarsma Buma en de Purmerendse wethouder Mona Keizer. Zij kreeg 26% van de stemmen. De tweede stemronde is dus niet nodig. De andere vier kandidaten bleven ver achter. Een jaarlijks terugkerende beeldententoonstelling in Zuid-Limburg gaat dit jaar niet door uit de angst voor diefstal. De organisatie vreest dat de 100 beelden niet veilig zijn vanwege de vele koperdiefstallen van de afgelopen tijd. De expositie zou voor de 15e keer worden gehouden in de tuinen van twee Limburgse kastelen. Volgens de organisator hebben de beelden een gezamenlijke waarde van anderhalf miljoen euro. Verzekeren is te duur en ook beveiligen is voor de organisatie geen optie. De Waag in Amsterdam krijgt een nieuwe fundering. Het monumentale gebouw en de toren uit 1488 verzakken langzaam. Daardoor scheuren de muren op steeds meer plaatsen. Twee jaar geleden zijn al noodmaatregelen genomen om, om onherstelbare schade aan het gebouw op de Nieuwmarkt te voorkomen. De aanleg van de nieuwe fundering kost ruim 5 miljoen euro. De renovatie begint volgend jaar en duurt zo'n anderhalf jaar. Het weer, Af en toe zon, maar kans op regen met mogelijk onweer. Morgen verandert er weinig, het wordt iets warmer dan vandaag, een graad of 20.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 I'm to the point like the pyramids of Giza. Still I'm to the left like the tower out in Pisa. I'm feeling single, baby. I could use a feature. Swagger like Caesar. I get you a visa. We can go to Italy and maybe see the Colosseum. I'll be the venture if you be my Mona Lisa and I smile. So pack your bags real good, baby. Cause you'll be gone for a while. wherever it lands, that's where we'll go. We'll hit up Europe, yeah, and spend some euros. Or maybe visit Berlin, the walls with the murals. This is your month, baby, sign of the Virgo. Private reservations, glasses full of Merlot. A rosé, a burgundy, traveling like turbo. Brush up on your Espano, we're Barcelona bound, so smile. So pack your bags feel good, baby, cause you'll be gone for a while. say you never had it so Ja, je hoorde zo goed van B.O.B. en natuurlijk voor de DeGraw met Not Over You. En als het goed is, hangt nu aan de lijn de enige echte spits van FC Volendam op dit moment nog wel. Uh, Jacques Tuip, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe maak je het? Goed hoor. Kijk, is mooi. Uh, topscorer hè? Ja, inderdaad. Kijk, het is mooi om te horen. Um, ja, vertel, want je was voor de zomer of voor de winterstop was je erg goed bezig, maar daarna viel het wel een beetje tegen hè? Nee, inderdaad. Daarna hebben we ja, met de ploeg een hele moeilijke periode gehad. Ik zelf... Uh, ook weinig goals, weinig kansen. Ja. Eh, de maand maart gemist wegens een blessure. Hamstring toch? Uh, hamstring blessure, ja. Dat is de meest voorkomende voetbalblessure. Ja, ik eh, had een beetje een stijve hamstring en wedstrijd gespeeld. En eh, vlak voor thuis schoten erin. Want jullie hebben niet de play-offs gehaald, toch? Nee. En dat, is wel, ja, dat was wel de doelstelling, geloof ik, wat ik las. Ja, wij wilden bij de, sowieso de, de play-offs halen. Dat is niet gelukt. Maar het seizoen is nu over ook voor jullie. Um, het is wel verrassend natuurlijk over de, of wie die gaat promoveren deze keer. Want er komen twee nieuwe ploegen in de Eredivisie. En VVV moet maar hopen dat ze er nog bij komen. Volgens mij lukt het wel. Ehm, maar wat ga je eigenlijk volgend jaar doen? Dat weet ik niet. Een goede vraag. Ik heb nog uh, een jaar contract bij Volendam. Ja. Ik sta open voor eh, een transfer, maar eh, ja, op dit moment is het nog vrij stil op de transfermarkt. Ja, bij elke club eigenlijk hè? Ja, je ziet bijna geen transfers nog. Waarschijnlijk ook door, gewoon door, door het EK wat eh, natuurlijk eh, nog komt. En daar wachten clubs op wie wordt daar de ster. Maar ja. ja, en ook in de buitenlandse competitie die, eh, die spelen nog. Mhm. En ja, de komende weken zullen de hoofden van de clubs bij elkaar komen om te kijken wat er aangetrokken moet worden. Dus op dit moment nog heel veel. Wat is een club waar jij graag naartoe zou willen? Nou, dat maakt mij in principe niet zoveel uit. Als het maar ja, een mooie uitdaging is, weer eens, weer eens wat anders. Want je bent eigenlijk met de, met de ploeg die 11 eh, of 12 is geworden in de Jubilee League, ben je wel topscorer geworden. Dat is eigenlijk wel een uitermate ja, een ultieme prestatie, vind ik. Ja, dat is moeilijk. Dat, eh, de eerste keer dat ik topscorer werd, werden we kampioen. Ja. En dan sta je eh, normaal gesproken ook vaker dichter bij de goal. Ja. Dus ja, gebeurt niet vaak, denk ik. Maar de afgelopen tijd, of de afgelopen jaren, werden wel de topscorers uit de Super League weggeplukt naar de Eredivisie toe. Um, Zie jij dat ook gebeuren met jezelf? Want eh, ik geloof dat Ajax een stand-in zoekt bijvoorbeeld. En je bent al wel vaker met Ajax in, in verband gebracht. Ja, het lijkt me sterk dat die voor mij gaan. Die zullen er voor andere spelers gaan. Maar ik sta overal voor open. En eh, mhm. ja, ik denk dat het voor mij eh, logischer is dat ik naar het buitenland vertrek. Is er met de promovatie van een tweede Super League club ook een grotere kans voor jou gekomen? Want die kennen jou natuurlijk als speler. Sorry, de vraag nog een keer? de, er komt een tweede Super League club in de eredivisie dit seizoen. Is daarmee de kans vergroot dat jij eh, ja, ook meegaat? Want ze kennen jou natuurlijk als spits ook al. En jij hebt ook al de ervaring op dat niveau. Bij Groningen en bij Volendam natuurlijk dit jaar. Ja, maar ik ben wel een speler die in eh, een aanvallend team moet spelen. Die eh, dichtbij een goal van de tegenstander moet staan. En als ik bij, de, ja, bij een degradatiekandidaat ja. in de Eredivisie zou spelen... ja, daar, daar word je heel weinig in stelling gebracht. Dus aan de andere kant... niet ideale stap. Je kunt ook kijken naar een uh, verhaal als RKC natuurlijk, hè? Ja, dat kan natuurlijk altijd. Maar dat is... Eh, ik denk dat RKC wel een uitzondering is. Ja, want die uh, ja, halen dan net geen Europees voetbal, voetbal waarschijnlijk. Want Vitesse heeft natuurlijk gewonnen. Ehm, maar is dit ook misschien het verhaal wat jullie hadden gehoopt met Volendam toen? In de eredivisie? Ja, natuurlijk. Ik denk dat elke club die promoveert zo'n scenario, ideaal scenario heeft. Maar, ja ja, dan moet alles goed vallen en dan moet, moet je geluk hebben. Maar ja. blessures zijn schorsingen. Ja, en ze speelden gewoon goed als team. Speelden ze ook al zo goed in de, of in de Super League eh, in de tijd dat jullie daar zaten? Of tegen hun? Nou, op een gegeven moment vonden ze geloof ik heel veel achter op Zwolle. Ja. Toen hebben ze na de winterstop hebben ze echt een eh, geweldige race neergezet. Dus mhm. eh, echt heel knap ook. Dus ik denk dat dat eigenlijk toen al ingezet is. Weet jij misschien trouwens ook, eh, Jeroen Verhoeven wordt uh, over gezegd dat hij terug gaat naar Volendam. Weet jij daar misschien meer over? Daar weet ik niet meer over, nee. Ik heb hem twee weken teruggesproken mhm. en mm -hmm. speelde er nog niks. Oké, want eh, die gaat natuurlijk weg bij Ajax. Is een oud speler van Volendam natuurlijk. Ja. Ehm, jij bent oud speler van Groningen. Het gaat niet zo goed met Groningen op dit moment. Nee, inderdaad. Het gaat heel slecht. Doet het je nog wat als je aan zijn veertiende geëindigd in de Eredivisie bijvoorbeeld? Doet het jou als oud speler dat nog wat? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar een jaar gespeeld. Dat is bijna tien jaar terug. Dus maar ik vind wel... Eh, ik vind het wel een mooie club. En eh, ik, hoop dat, ik vond het mooi eh, toen de tijd dat ze het zo goed deed En dat, dat, dat ook, ik hoop dat dat ook terugkomt. Dus het is niet zo dat ik wakker van lig, maar ik vind het jammer. Mm -hmm. En uh, Volendam, ja, stel je blijft bij Volendam, dan doe je dat natuurlijk ook met opgeven hoofd. Ja, zeker. En kun jij ons vertellen, nou, want Volendam is, vind ik, als ik het zo bekijk, een best wel bijzondere club in Nederland. Wat, ja, wat maakt Volendam bijzonder? dat ze eh, al, die, eh, al heel veel jaren met eh, minimale middelen toch redelijk het maximaal eruit hebben gehaald. En zoals nu ook spelen we geloof ik met tien jongens uit het mhm. dorp. En ik denk dat er heel veel eredivisieploegen zijn die meer tien Nederlanders hebben. Klopt. Hey, het is echt een volkse club, vind ik. Ja, dus dat is wel mooi. En dat geeft ook aan dat hier uh, de jeugdspelers de kans hebben om door te breken. Ja, en dat is misschien wel iets typisch voor Noord-Holland, denk ik, toch? Als je kijkt naar Ajax, naar AZ, naar jullie. Nou ja, het is gewoon, voor ons is eh, de jeugdopleiding heel belangrijk. En eh, ja, daar spelen veel Volendammers in. En eh, heel veel spelers natuurlijk uit in Noord-Holland. Mhm. Dus dat is in principe wel logisch, maar uh, ja, wel de doorgroeikansen. Nou wordt er door mensen als Johan Derksen nog wel eens uh, laagdunkend gedaan over de Super League. Ehm, vind jij dat, ja, dat, jij speelt erin, wat, wat is jouw mening daarvan? Johan Derksen heeft er zelfs, zelf ook in gespeeld natuurlijk. Ja, het is heel anders dan Eredivisie, maar het heeft ook zijn charme. Het is gewoon eh, ja, veel vechtvoetbal, veel mm op één. Eh, weinig, wat minder tactisch dan de Eredivisie. Ja. En ik vind dat altijd ook wel leuk om te zien. En wat, ja, wat je al zegt, het is, eh, het is echt spannend. En uitslagen zijn natuurlijk af en toe wel dat je denkt van hoe kan dit toch? Ja, dus, iedereen wint van iedereen. Dus dat is, ja, dat is ook weer een charme, denk ik. Mhm. Er zijn eigenlijk weinig zekerheden. Zou je naar het buitenland willen? Want ik heb ook een uitspraak van jou gelezen dat je eh, je huis in Volendam houdt. Ja, dat zou ik, wel, eh, zou ik wel een keer willen, ja. En heb je dan nog een voorkeursland? Nou, het liefst een eh, mooi land met zonnetje, maar ik sta voor alles open. En het hoeft natuurlijk dan niet in de hoogste divisie te zijn, denk ik. Nou ja, ik denk niet dat Barcelona mij nog gaat halen. Dus, nee? <laughs> zo realistisch ben ik ook wel Die kans denk jij dat, jij denkt dat die kans klein is? Nou, die is niet groot, denk ik. Misschien in de deal met Vertongen of zo, dat ze denken van, ja. Eh, laten we nog even eentje bij doen. Ik, zeg bijvoorbeeld geen nee, hoor, <laughs> eh, maar... ja, dan kan ik wel wat kopen, ja. ja. Hey, mogen we je hartelijk bedanken voor het interview? Graag gedaan. Wij gaan luisteren naar de nieuwe zomerhit, dat is de ballade van Gustavo Lima.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 En daarvoor hoorde je Jacques Tuip en Gustavo Lima met de eh, Ballada. En Ballada is natuurlijk al de nieuwe zomerhit natuurlijk. Wat betekent het? Eh, ik heb geen idee, jij weet het vast al... Toch? Niet? Ik heb oh, geen idee. Oké. Nee, eh, het betekent ik uh, ijs. Echt? Nee. Oh. Maar ik vind het wel heel asociaal dat hij steeds zijn eigen naam doorheen loopt te tetteren. Doet hij dat? Ja, een paar keer. We gaan zo, ik zal het zo nog even een keertje laten horen. Maar het is echt heel, heel naar gewoon, vind ik, van hem. Hmm. Maar ja. Kan gebeuren, toch? Ehm, wat doet jij nou echt terugdenken aan vroeger? Welk specifiek nummer? Eh, geen idee. Gewoon, nee, maar gewoon, wat vind jij nou echt een nummer? Al dat luister ik vroeger zo vaak. Of heb je die niet? nee. Heb je die niet, gewoon? Nee. Oké. Niet echt? Raar. Jij wel? Ja, nee, kijk, vorige... Nee, dat, wat nummer denk jou aan je jeugd? Niets. Eigenlijk allerlei nummers gewoon. Wat ik hoor, dan heb ik daar gewoon niets bij meestal. Maar, eh, kijk, ik vraag het om. Ik had die auditie toch? Eh, vorige week zaterdag op eh, de HKU, de hoge... Jij had een auditie in Groningen? in, voor een acting... Eh, in Utrecht! Ja. In Utrecht. S'morgens vroeg hartstikke vroeg opgestaan richting Utrecht. Wat een groot eind is dat zeg. En daar moest je je favoriete liedjes zingen. Maar dat was toch tijdens die treinen? Dat die treinen niet reden? Dat was de, de nacht daarvoor. Oeh, dus, dus je hebt de halve nacht wakker gelegen van rijdt die trein wel. Dus steeds F5 bij je nieuwspagina's, weet je wel. soort dingen. Maar goed, toen vroegen die vrouwen van zing nou je favoriete liedjes. Waarop ik denk van, what the fuck is mijn favoriete liedje? Zo dacht ik echt van, what the fuck? Nee, Heb ik een favoriet liedje? En, en waar ik toen op kwam komen waren echt alleen maar van die domme liedjes van uh, la, van de Smurf, dat la la la la la. En uh, shalali shalala, ik weet niet, alles met la, dat, begon ik opeens in me op te komen. Terwijl het helemaal niet mijn favoriete nummer zijn. Nee. Dus, leuk hè, om te weten. Nu, wat is jouw favoriete nummer? Van nu? Ja eigenlijk alles wat we horen vandaag is mijn <laughs> favoriete nummer, want ik maak de playlist. Dus, ehm, nou, ik vind eigenlijk ja, alles wat je vandaag hoort, vind ik wel echt, dat hoort wel bij mij. En jij vraagt al de afgelopen tijd steeds om één nummer, één specifiek nummer van een specifiek bandje. Nou, het specifieke bandje vraag je veel om. Snow Patrol. Nou, het valt me gewoon op dat wij draaien wel dat soort muziek, ja. maar eigenlijk nooit hun. Ja, dat klopt. Maar dus vandaag gaat er gewoon in komen. Ja. Dit nummer zong ik bijvoorbeeld mee toen ik heel klein was. Toen lag ik op mijn moeders bed. En, en toen had zij nog een hele oude radio. En toen hoorde ik dit op de radio. En toen... Dat is niet dit nummer. Ik weet niet wat er mis ging. Ik weet het niet. Gaat altijd wel wat mis bij ons, hè? Ik weet niet wat het is. Um, dat was uh, Just Say Yes van de Snow Patrol. Als het goed is, doet hij het. Ja, hij doet het. Ehm, dat vroeg ik altijd als ik gewoon eh, snoepjes wilde. Ah, wie vroeg je dat dan? Mijn moeder.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 En natuurlijk hoorde daarvoor ook nog Snow Patrol met Just Say Yes. En het is wel een beetje in de Just sfeer, hè, natuurlijk. Want je hoorde daarvoor eh, ook inderdaad Just Say Yes, wat ik al net zei. En dan eh, over muziek gesproken, hè. Ja, wat ga je nou gaan kijken? Uh, een 21-jarige Amerikaan heeft vier stukjes metaal in zijn pols laten ja, in, implanteren. Eh, en een magneetje achter op zijn iPod gedaan. Waardoor hij nu gewoon op zijn, op zijn pols zijn iPod heeft vastgeplakt. Handig, hè? Super handig. Ik snap niet dat iedereen dat niet heeft. Nee, dat snap ik niet. Maar, maar dit zit dus echt in je, in je huid. Zit dat. Onder je huid. Onder, je huid zitten dus vier magneetjes. Ja. En dan... Nou, dat, is van ijzer. En ja, want als je daar magneetjes in doet, dan loop je overal aan vast. Eh. ja. En dan loop je langs een, iets meer van metaal en opeens... Eh, stel, je, je loopt langs allemaal vrouwen met metalen riemen, dan loop je de hele tijd zo weg. Ja. het is heel raar. Hoe kom je door Schiphol? Met de metaalplaatjes. Ja, er zit gewoon, ja, er zit metaal in. Ja. Maar dat zie je toch ook op die, op die uh, natuurlijk, denk ik. Ja, maar alsnog, ik denk niet dat je ermee door die poortjes heen komt. Ja, of hij moet die iPod erop hebben geklikt. Van, oh, dat is mijn iPod. Of zo. Nou ja, Dat gaat er niet af. Maar dat is toch raar? dat, wat zou jij op je polsen willen laten dat dat er altijd zit? Niks. Niks? Nee, ik vind mijn polsen prima. Wat wil jij op je pols? niks. Nou. Ja, ik weet niet. Wat zou ik op mijn pols willen? Eh, ehm, nee, weet ik echt niet. Nee. Een fluitje. Een fluitje? Dat ik al... Tuurlijk. Ja. Handig. Ik hoorde net mijn grote collega en grote vriend Sjors van Dam hiervoor eh, zeggen dat hij, eh, dat hij steeds meer plaatjes met fluiten hoort. ja, dat, ze gaan fluiten, weet je wel. Dat allemaal plaatjes... ik weet niet waar dat op sloeg, maar... Vond hij leuk om te Platen zeggen. waarin gefloten wordt. Platen waarin gefloten wordt. Dat, daar heeft hij wel een punt, want dat komt steeds vaker voor. Maar dat deden ze vroeger toch ook al? Stel bijvoorbeeld I Follow Rivers. Maar dat is een koffer, dat is niet het origineel hè? Ja goed, maar dat wordt toch... Jij hebt het over de van Triggerfinger. Ja. En niet die van uh, Nee, ik heb het over die van Trigger, maar er wordt toch wel weer ingefloten. Ja, maar ja, ik weet niet, maar werd het vroeger niet ook al heel vaak gedaan? Nee joh. Um, over vroeger gesproken, er is nu ook een nieuw nummer van Nicky eh, Nicki en dat is Starship. En daar zit een oud deuntje in. Iets van wat je altijd zong als je dacht aan een, aan een twinkelende ster. Ken je dat liedje nog? Nee. Twinkel, twinkel. Oh, die, ja, die ken ik wel. Ja, dat liedje dat zit hier ook in. En daarom gaan we er naartoe luisteren, want we houden van sterren. Want wij zijn zelf twee sterren binnenkort. Eh, het is Nicky Minjas met Starship hier op Radio 4FM. 106.9 FM. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a bud light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it two, three? Leave a good tip. I'ma blow all my money and don't give a shit. I'm on the floor, floor. I love to dance, so give me more, more. een, een zeiknummer is dit, zeg. Nou. Ik vind het drie keer niks. Jij vindt het het is fout en ik vind het meer van... Zo'n goeie hebben wij nog niet gehad. <laughs> nee, het is drie keer niks. Oh, je vindt het echt niks? Nee. Oké. Ik vind... Dit doen we niet meer. Nee? Nee. Ik vond het... Eh, heb je niet Twinkle Twinkle Little Star tussendoor gehoord? Nou, heel even kort, maar dat, dat was ook wel echt het hoogtepunt van het Ja, hè? Ja, dat hebben ze heel goed geïnterpreteerd. Ja, verder was nee, dan kan je Beter luisteren naar Goldplay met Viva La Vida. Ja? Maar dat, luisteren we nu nou, dat is James Morrison. Ja, dat komt omdat jij weer het verkeerde aan zit te klikken. Helemaal niet, ik deed dat expres. Want we gaan naar een hele goede luisteren en daarvoor hebben we deze. Zo'n goeie hebben wij nog niet gehad. Zo'n goeie hebben wij nog niet gehad. Ja, en... Yeah. Mag je het zeggen? Welk plaat is het? Viva La Vida van Goldplay. Hierop? 2 met Viva La Vida. Daarmee scoorden ze weer een grote hit naar tijden. Veel beter toch? Mwah. Het is uh, old school, laten we dat zo zeggen. Zo zeggen, jongen. Laten we het zo zeggen. Het is gewoon logisch dat dit old school is. Maar ja, ik ben toch ook meer van dit soort muziek. En dat is namelijk James Mercer met Slave to the Music. En eh, ja, ik vind het echt best wel een hele chille muziek. Om het zo maar te zeggen. Voor de jongere mensen. Het is echt lijpe shit, ouwe. Dit. Echt geweldig. Echt gewoon, ik ga helemaal loes er weer op. Ja, <laughs> James Force met Slave to wat, Music. Wat deed nou? Doe nog één keer. <laughs> ik doe even een omhaal Ja, kan iemand die rond uit sturen. <laughs> Ehm, maar we gaan verder met onze gouden ouwe natuurlijk. Elke week hebben we weer gouden ouwe. En deze week is dat de, van de Kijf Chiefs. Is, Ruby. Remy, Rammer, Remy, Remy. Oh, oh, oh. Die. Ja. Kerel hoor. Ik ken hem wel. Ehm, ja, wat kan ik over de keizertjes Chiefs vertellen? Wat weet ik allemaal uit mijn hoofd? Eh, Ruby, die... Eh, was in 2007 eh, is die gemaakt. Op 16 uh, werd die gereleased. En um, de datum van binnenkomst in de top 40 was op 17 2 2007. Dat was uh, eh, iets eerder dan uh, de datum van het verschijnen. Oh nee, is een dag na de datum van het verschijnen. <laughs> was anders heel raar geweest. Ja. Eh, de hoogste positie in de top 40 was nummer 7. En het aantal weken was 17 weken. Um, ook overigens de nummer 7 positie in de single top 100. En Johan Derksen bijvoorbeeld. En wat, best, man. wat best wel raar is dan. Dus best groot hit. Ja, best wel groot. Maar niet echt extreem groot. Want de hit van Johan Derksen en... Wilfred Gené staat op dit moment zesde in de mega top 100 single dingen. Ja. Daar gaan we ook nog naar luisteren, zal ik. Dat is, dat is raar. Ja. tenminste is dat raar. Dat is eh, verdacht, hè? Ja. Maar hoe kan dat, dat toch? Dat zegt toch wel iets over onze generatie, Ja, zullen wij dat straks even gaan uitzoeken waarom dat toch zo hoog staat? Ja. Misschien kunnen we met een collega bellen van, eh, van Johan Derksen en Wilfred Gené. Oké. Okay. Eh, met, weet heet die, die kale. Die er altijd bij zit. Kale? Ja, die met die bril. Hij heeft nu ook zijn eigen vogel. René van de Grijp? Ja, ik heb zijn nummer. Hij is niet kaal. Ja, hij heeft ook niet zoveel haar. Op zijn hoofd dan. Zullen we hem bellen? Is goed. Straks, gewoon, nationaal. Gewoon gezellig? Ik denk, zullen we gewoon kort voor zeven even bellen, zoiets, rond die tijd? Zullen we eerst naar Ruby luisteren? Gaan we eerst naar Ruby luisteren. En niet naar Ruby, het meisje uit mijn klas, maar naar Ruby, het nummer van de Keizer Chiefs. Je hoort hem hier op Radio CFM. Lekker rokken, lekker met je rollator heen weer. En met de scootmobiel natuurlijk ook. op Radio CFM het weekend in met Toby en Krim natuurlijk. En um, ja, we hebben straks eh, nog twee grote artiesten aan de telefoon. Artiesten is een beetje een raar woord. Ehm, nou, nou, Van de Grijp is wel een artiest. Is wel een artiest. naast nou, hij is een entertainer, denk ik. Eh, nou, hij, hij, heeft, hij heeft een keer vroeger is hij, eh, zanger geweest. Zanger geweest. Met de grote hit komt zo. Zullen we daar ook even nog wat dingen over vragen natuurlijk? Ja, Zusje komt zo, hè. Zusje komt zo. Ehm, en natuurlijk Aris Slop, de, de fractievoorzitter van de ChristenUnie, een van de vijf... Eh, is ook echt een artiest. ...partijen van, uh, van de eh, Lenteakkoord, slash Koenderscoalitie. Ik, ik wil wel weten hoe hij dat nou noemt. Lentakkoord, Koenderscoalitie, het vijf-partijenakkoord, noemt het allemaal maar op. Maar ja, dat alles gelijk. We'll be right back. We gaan eerst nog heel even luisteren naar Chris Hoordijk met Time After Time. En we zijn zo terug, zoals je het al hoorde.